Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte zegt dat de EU-leiders helemaal klaar zijn met het regime van Wit-Rusland... en dat ze het daarom zo snel eens waren over sancties. Dat zei hij na een EU-top in Brussel. Afgelopen weekend werd journalist Roman Protasevich in Minsk opgepakt... nadat het vliegtuig waarin hij zat door Wit-Rusland gedwongen werd om uit te wijken... Volgens Rutte zaten regeringsleiders nog nooit zo snel met elkaar op één lijn... en neemt de EU de zaak hoog op. De Europese Commissie bepaalt later welke strafmaatregelen worden ingevoerd. In de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur zijn meer dan 200 passagiers gewond geraakt... bij een botsing tussen twee treinen. Zo'n 50 mensen zijn er slecht aan toe. Om onbekende reden botsten een passagierstrein op een testwagon, een lege testwagon. De politie in Kuala Lumpur vermoedt dat er sprake is van miscommunicatie. Het lege treinstel werd bestuurd door een machinist... terwijl de passagierstrein op afstand werd bestuurd vanuit een controlecentrum. De dreiging met een aanslag tegen het Belgische mediabedrijf DPG... kwam van Nederlandse rechtsextremisten. Dat schrijven Belgische media op basis van bronnen bij de politie. Het hoofdkantoor in Antwerpen is door de dreiging korte tijd ontruimd geweest... Het uiteindelijke doel zou zijn geweest om het adres van viroloog Mark van Rans te achterhalen. Die zit ondergedoken omdat de voortvluchtige militair Jurgen Konings het op hem gemunt zou hebben. DPG Media is het moederbedrijf van onder meer de Volkskrant en het AD. In Peru zijn zeker 14 mensen vermoord door rebellenbeweging Lichtend Pad, meldt het Peruaanse leger. Onder de doden zijn ook twee kinderen. Bij de lichamen werden pamfletten gevonden waarin wordt opgeroepen om niet te gaan stemmen bij de presidentsverkiezingen over twee weken. Het weer, vooral in het noorden vallen buien. De temperatuur ligt rond de 7 graden.